Visser met het NOS-journaal. Morgen komen de eerste Syrische vluchtelingen uit Turkije naar Nederland, meldt de Europese Commissie. Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil er niets over zeggen. Het is niet duidelijk hoeveel Syriërs er komen en waar ze worden ondergebracht. Vandaag gaan de eerste Syriërs naar Duitsland. Ook Finland ontvangt inmiddels mensen op die na de overeenkomst tussen de EU en de Turkije zijn herverdeeld. De problemen in België met de kilometerheffing voor vrachtwagens houden aan. Kastjes die chauffeurs sinds vrijdag in hun wagen moeten hebben werken niet goed of ze zijn niet beschikbaar. Bij brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland komen nog al door klachten binnen. De organisatie had al gewaarschuwd voor chaos bij de invoering van de tolheffing en daarom om uitstel gevraagd. Volgens een woordvoerder was er een transportbedrijf dat 85 kastjes had besteld en die deden het alle 85 niet. Transport en Logistiek Nederland heeft minister Schultz gevraagd om samen met haar Belgische collega naar een oplossing te zoeken. Nigeria heeft de leider opgepakt van een terreurgroep die gelieerd is aan Boko Haram. Zijn groep, Ansaru, wordt beschuldigd van het ontvoeren en vermoorden van westerlingen. Hij werd zaterdag opgepakt in de stad Lokodja, in het midden van Nigeria. Ook enkele strijders van Boko Haram zouden zich hebben overgegeven. De VS had 5 miljoen dollar uitgeloofd voor de leider van Ansaru. De groep staat op de Amerikaanse lijst van terroristische organisaties. De rechtbank in Rotterdam heeft politicus Jos van Rij een eerlijk proces gegarandeerd. De voormalige VVD-wethouder uit Roermond staat terecht voor corruptie. Hij zou onder meer stemvolmachten hebben geronseld, vertrouwelijke informatie hebben gelekt en smeergeld hebben aangenomen. Van Rij zei zaterdag in Nieuwsuur dat het OM erop uit was om hem te kleineren en te ontregelen en dat hij daarom geen vertrouwen meer heeft in de rechtsstaat. Het weer, regen trekt van zuid naar noord. Vanuit het zuiden wordt het dan geleidelijk droog en het is 14 tot 17 graden. Morgen in de ochtend wat regen. Smiddags in het westen opklaringen en een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.